Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De plannen van coalitiepartijen om de regels rond de bijstandsboete aan te passen... gaan niet ver genoeg. Dat zegt de Landelijke Cliëntenraad. Nu geldt er een verplichte boete als mensen in de bijstand van iemand een extraatje krijgen... maar dat niet melden. Het CDA, D66 en de ChristenUnie willen nu dat gemeenten in schrijnende gevallen daarvan af kunnen wijken... Maar volgens de Landelijke Cliëntenraad is het probleem vooral dat de bijstand zo laag is... dat mensen niet anders kunnen dan aankloppen bij vrienden of familie. President Trump kan niet meer twitteren met zijn persoonlijke account. Dat, was woensdag al voor 12 uur geblokkeerd, maar nu definitief vanwege twee nieuwe berichten. In één daarvan schreef Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden komt... Dat bewijst volgens Twitter dat de president niet van plan is om mee te werken aan een soepele overdracht. Een uur na de blokkade reageerde Trump via het officiële Twitter-account van de Amerikaanse president. Hij haalde uit naar Twitter de Democraten en Radicaal Links, maar die berichten werden snel weggehaald. Google en Apple willen dat het sociale mediaplatform Parler harder optreedt tegen opruiing en haatzaaien. Bij Google is de app tot die tijd verwijderd uit de Play Store. Apple dreigt Parler weg te halen. Het platform wordt gezien als minder streng alternatief voor Twitter... en is vooral populair onder rechtse gebruikers. In Berkel en Roderijs is de tribune van voetbalclub TOGB afgebrand. De brandweer rukte groot uit naar het sportcomplex, maar kon niets meer redden. Ook de lichtinstallatie en het kunstgrasveld raakten beschadigd. Volgens de regionale omroep Rijnmond is de brand bij de voetbalclub vermoedelijk aangestoken. De politie onderzoekt dat nog. Het weer.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 No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in Nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me to have to make this announcement, but uh, we have to shut down the plane.